Annette Schut met het NOS Journaal. De politie wil minder tijd kwijt zijn aan meldingen over verward gedrag. Het aantal meldingen is het afgelopen jaar verder opgelopen tot bijna 150.000. Vaak gaat het om niet-acute situaties die agenten veel tijd kosten. De politie roept het kabinet daarom dringend op te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Zo wil de politie op iedere meldkamer iemand met verstand van verward gedrag... om de telefoontjes te beoordelen. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn afscheidsspeech gewaarschuwd voor een gevaarlijke machtsconcentratie bij een paar extreemrijke mensen. Zonder hun namen te noemen was het duidelijk dat hij doelde op miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg... die recente banden met Bidens opvolger Donald Trump hebben aangehaald. In de speech zei de democraat dat extreme rijkdom de democratie bedreigt. Maandag draagt Biden het stokje over aan Donald Trump. Ondanks de aankondiging van een staakt het vuren gaan de Israëlische aanvallen in Gaza door. De Gazaanse autoriteiten maakten onder meer melding van een luchtaanval op een woonblok. Daarbij zouden twaalf doden zijn gevallen. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas werd een aantal uur geleden aangekondigd door de premier van Qatar. Die bemiddelde bij de gesprekken. Een van de afspraken is dat iedere dag 600 vrachtwagens met humanitaire hulp de sprook binnen worden gelaten. Formeel is het bestand nog niet ingegaan. Op de Veluwe zijn twee mannen aangevallen door een wild zwijn. Eén van hen werd door het zwijn in zijn voet gebeten. Volgens kenners hebben de mannen pech gehad... aangezien zwijnen mensen doorgaans met rust laten. Waarschijnlijk was het dier extra opgefokt vanwege de paarperiode. Het weer, het is mistig en soms motregent het een beetje. Het is een graad of drie. De dag begint straks grijs. In de middag klaart het hier en daar op.